hoor je de beste muziek. De beste muziek zonder reclame en zonder flauwekul. Dit is Aloha Radio. We love to catch a sweet moment in time. Het Dit is de podcast van uh, Aloha Jaap voor Aloha Radio. En het is vandaag uh, zondag 5 september 2021. De 75ste verjaardag postuum van Freddie Mercury. En op zaterdag 5 september 1998 traden de Rolling Stones hier in Den Haag op, op het Malieveld, waar ik nota bene bij was. En vandaag zondag 5 september 2021 heeft Max Verstappen de Grand Prix gewonnen in Zandvoort. Nou jongens, mooiere dag kennen. we elkaar niet wensen. Oké, jullie gaan naar non-stop muziek luisteren. Tot eh, ja, een uurtje of zo, misschien anderhalf uur. We kijken wel. Mensen, vandaag eh, geen gewone podcast, maar alleen muziek. Ik hoor jullie tot de eh, laatste van de uitzending, de laatste minuten van de uitzending. Dus geniet ze. Dus uh, eh, eerst dat tamme Cat met Land of Dreams en daarna komt er nog heel veel meer. Veel luisterplezier. Bye bye. Tot zo. my money and don't give I'm on the floor. away in my spaceship at the speed of light. I'm gonna make it. I know you've been expecting it. Turn on the cameras, take another scene. We go like hands up, people. Get with the show, we're taking over. People lose control. In the dance. my DJ, reaching my soul. Aim for the stars, my people. We never. the earth, call me a spaceman. When I travel universe, yes, I'm an alien. When I'm touching the earth, call me a spaceman. When I travel universe. You can fight your boot into the ground. You just feel alright when your love is bright. You can live your life till you're satisfied. done with the funky feeling. You can shake and twist your body into the ground. And a good time with the funky feeling. Shake your ass and rock your body into the ground. Have a good time with the funky feeling. You can shake and twist your body into the ground. You just feel alright. you can live your life, feel you're satisfied, have a good time, it's a funky feeling. You can shake and twist your boot into the ground, have a good time, with a funky feeling. Shake your ass and rock your body to the ground, so have a good time. luistert naar Aloha Radio. Mais um verão, dias quentes. Cantar, namorar, sair ver gente, diversão todo dia. Tem sempre o que fazer e curtir nessa ilha. Lindas praias, lindas gatas, linda moçada, capixaba, o sol praticamente o ano inteiro. Dias lindos de janeiro, janeiro, eu sou da ilha, cidade sol. Eu sou da ilha, cidade sol que irradia. Eu sou da ilha, cidade sol. Eu sou da ilha, cidade sol que irradia. Vem viajar na curva no mar, na batucada, no beat, na batida. Eu nasci aqui eu sei onde ir. Nasci aqui, sei muito bem, sei me divertir. Boto fé nessa cidade, é tanta música, tudo em movimento, toda liberdade. luisteraars, dus dat was het dan eh, weer voor vandaag. Dit is de podcast van zondag 5 september 2021. De dag dat Max Verstappen de Grand Prix van Zandvoort won. En de afsluitingceremonie van de Paralympics. Ja, ja. En eh, ja, oké. Dit was het. Eh, volgende week zijn we er weer. En ja, we hebben nou een dik uur eh, muziek gedraaid. En de volgende week eh, dan gaan we gewoon een lekker kletsen met muziek uiteraard eh, tussendoor. Ik zou zeggen tot volgende week. De nieuwe podcast op zondag 12 september. En oké, ik zou zeggen... See you next time. Bye bye. Dan moet je het natuurlijk wel doen, hè? Je luistert naar de podcast van Aloha Radio. Kijk op www.aloaradio.org. Tot ziens. Of nee, tot hoors, kun je beter zeggen. Nou goed.